Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Huisartsenposten slaan alarm over de toegenomen drukte. Patiënten moeten steeds langer wachten en dat komt onder meer door een tekort aan personeel. Maar ook doordat er steeds meer patiënten met dringende en moeilijke medische vragen naar de huisartsenposten komen. Patiënten kunnen er in het weekend, s avonds en s'nachts nachts terecht. Volgens de brancheorganisatie moeten huisartsenpraktijken... en praktijken voor ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg langer open blijven. Ook s'avonds bijvoorbeeld. De schade die de tropische storm Harvey in Texas heeft aangericht wordt steeds hoger ingeschat. De gouverneur van de Amerikaanse staat zegt nu dat het gaat om 125 tot 150 miljard euro. Tientallen miljarden meer dan wat hij eerder noemde. Het bedrag waar president Trump om heeft gevraagd bij het congres... komt met bijna 7 miljard euro nog niet in de buurt van wat er nodig is voor de wederopbouw. Volgens de gouverneur heeft de storm in Texas meer schade aangericht dan orkaan Katrina in 2005. Walter Becker, de gitarist en medeoprichter van de band Steely Dan, is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Becker was samen met Donald Fagen oprichter van de band. Die had vooral in de jaren 70 grote successen met jazz-georiënteerde nummers... als Do It Again, Ricky Don't Lose That Number en Reeling in the Years. Het duo kreeg negen Grammy-nominaties. Becker maakte ook twee solo-albums. Hij was 67 jaar oud. In de buurt van Luik in België is een militair vanuit een helikopter honderden meters naar beneden gevallen. Dat gebeurde bij een vliegoefening op de open dag van de Belgische Defensie. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Er wordt nog steeds naar de man gezocht. Het weer, geregeld zon, maar plaatselijk ook een bui. Vannacht wisselende bewolkt en droog met kans op nevel en mist. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij veel zon. Het wordt een graad of 22. Later meer bewolking en s'avonds misschien wat regen. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Hoevelaken en Eembrugge 6 kilometer met ongeveer 5 minuten extra reistijd.